Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politieke beweging G500 wil zich actief gaan bemoeien met de Tweede Kamerverkiezingen. Onder de naam Oranje Pack wil de beweging multimediaal vernieuwing, hervorming en idealen op de Haagse politieke agenda zetten. G500 heeft zich bij de oprichting van Oranje Pack laten inspireren door het fenomeen Super Pack in de Verenigde Staten. Dat is een burgerinitiatief dat niet verbonden is met een politieke partij maar via reclame wel invloed probeert uit te oefenen op de verkiezingen. De Mexicaanse schrijver Carlos Fuentes is dinsdag onverwacht overleden in een ziekenhuis in Mexico-stad. Hij werd 83 jaar. Fuentes geldt als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Latijns-Amerikaanse literatuur. Zijn overlijden werd via Twitter bekendgemaakt door president Calderón, die hem omschreef als een schrijver en universeel Mexicaan. Fuentes schreef meer dan twintig romans, waaronder De dood van Artemio Cruz en De kop van de Hydra. In 1987 ontving hij de Cervantesprijs, de belangrijkste literaire onderscheiding van het Spaanse taalgebied. Al zijn boeken zijn vertaald in het Nederlands. IMF-topvrouw Lagarde houdt rekening met een vertrek van Griekenland uit de eurozone als het land niet aan de bezuinigingseisen voldoet. Volgens haar zou het extreem duur zijn en grote risico's met zich meebrengen maar is de mogelijkheid waarmee rekening moet worden gehouden. In Griekenland zijn de gesprekken over een nieuwe regering vandaag definitief mislukt. Daarom gaan de Grieken volgende maand opnieuw naar de stembus. De Griekse politie heeft twee mannen aangehouden voor de zware mishandeling van een Nederlandse man in de plaats Monimvasia afgelopen zondag. De dronken mannen sloegen de 78-jarige man in elkaar omdat ze dachten dat hij een Duitser was en kwaad waren over de eurocrisis. Het weer, nog enkele buien. Vannacht is het bijna overal droog. Morgen opnieuw buien, het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Dit zijn de snelheidscontroles voor dinsdag 15 mei.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 Dus eh, zodra het uur is afgelopen kunt u lekker naar buiten, lekker genieten van het mooie weer zal wel druk worden in het dorp. We gaan verder met een opname van eh, Scott Hamilton en John eh, Engels. En John Engels eh, is ook een van de jarigen vandaag. vandaar dat ik dit nummer tegenkwam. En het is toevallig een opname vanuit onze eigen krocht. Dus luistert u maar. going to play a very pretty ballad for you now. This is written by a guy named Ben Oakland, and uh, the name of the song is If I Love Again. I'll play the verse. Scott Hamilton dus met eh, John Engels op de drums. Ehm, ja, le lekkere muziek. Eh, we gaan verder met eh, Joe Locke en Geoffrey Kiezer met Summertime. van Summertime naar eh, twee geraniums voor jou. Dos Gardi Gardinias van de Buena Vista Social Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero te adoro. en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás con otro querer. gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Mm-hmm. Kim Hoorweg met Why Don't You Do Right. Ehm, ja, we zijn dus eh, langzamerhand een beetje aan het opbouwen en een wat eh, vlotter tempo. Al wil ik nu heel eventjes een Hoor Silver uh, eh, draaien met Senior Blues even op adem komen. Mexicali way. Senoritas falling for him with the hope that he will stay. By the time that they love him, Senor Blues done gone away. Well, he's calling, but looking. say By the time that they love him Sing your blues gonna lay my head by. Ooh, I'm so tired and lonely and blue. Cause the one gal I love won't be true. Got the blues and it's all cause of you. Got the blues and it's all cause of you by the time that they love him Saying your blues done gone away I don't know why, don't know why, don't know why I'm a wandering, wandering guy no one lay my head by. Ooh, I'm so tired and lonely and blue. Cause the one gal I love won't be true. Got the blues and it's all cause of you. is our cost to you. James Sanders en Congito de, op het eh, Chicago Jazz Festival. Een live opname zoals je kunt horen. En eh, nou, het klinkt allemaal best wel eh, lekker en het is een beetje... Het komt een beetje overeen met het weer buiten, daarom gaan we lekker door met het laatste nummer alweer.